eens zijn met het oordeel van hun bedrijfsarts... kunnen voortaan een andere arts om advies vragen. Ook krijgt een werknemer het recht om een bedrijfsarts te spreken. Minister Asje van Sociale Zaken en Schippers van Volksgezondheid... willen dat werknemers en werkgevers een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg hebben. Ook moeten bedrijfsartsen en arbodiensten zorgen... voor een onafhankelijke klachtenregeling voor werkgevers en werknemers... die niet tevreden zijn over de behandeling. Excelsior heeft zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in Kerkrade met 4-1 van Rode JC dat in de eerste divisie speelt. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de club dat Excelsior zich voor de halve eindstrijd van de beker heeft weten te plaatsen. De vorige keer was in het seizoen 1977-78 toen AZ de ploeg uit de finale hield. Het weer, vannacht trekken en winterse buien over het land... en bij temperaturen die kunnen dalen tot het vriespunt kan het glad worden. Morgen ook geregeld buien, met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden.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 Mijn naam is Benno Veugen en onze eerste gast is ehm, James Asher samen met Diep En James Asher is zeg maar een van de New Age muziekartiesten die gespecialiseerd is in eh, ritmische New Age muziek. En het is een uh, dubbel cd, Drum Travel. En ik vind het, eh, ik heb hem geluisterd, ik ben er erg enthousiast over. Ga er maar eens lekker voor zitten. Peaceful Radio Show 1054. strappare il suo destino, farle perdere la vita. Bana mziki eh, na wakulima eh, siasa tuijenge Kenya, nchi yetu ya Kenya, wazee kwa vijana, harambee tuvute pamoja, tuko tayari kufa na kupona kulilinda taifa letu la Kenya. Sisi twataka ujirani mwema, letu ni kazi, siyo kusema sema. Tuijenge Kenya, nchi yetu, nchi yetu ya Kenya, wazee kwa vijana, hara tuvute pamoja. Yeah. Haya vijana Eh. wana mziki eh, na wakulima eh, wanasiasa. Tujenge nchi yetu, nchi yetu ya Kenya, tusijali maasidi wenye kusema tunalotaka sasa maendeleo Kenya, kazi kwa bidii tutaifanya pena.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 De kustwacht heeft sinds kwart voor drie vanmiddag geen contact meer gehad met het schip dat onder Belgische vlag vaart. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, hebben vermoedelijk de Nederlandse nationaliteit. Volgens Omroep Flevoland komen ze uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. De kustwacht van Dover heeft reddingsboten en een helikopter naar het gebied gestuurd waar het schip voor het laatst gesignaleerd is. Het kabinet wil jihadisten die in Syrië of Irak zijn voor een trainingskamp nu al hun Nederlanderschap kunnen afpakken. Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt komt erop neer dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken als het strafbare feit gepleegd wordt na de invoering van de wet. Minister Opstelten wil het mogelijk maken dat ook de ongeveer 180 Nederlandse jihadisten die nu al in Irak of Syrië zijn kunnen worden aangepakt. Het afnemen van het Nederlanderschap is een maatregel die de minister zelfstandig neemt en is alleen mogelijk bij dubbele nationaliteit. Critici vinden dat de rechter de maatregel moet opleggen en niet de minister. Werknemers die het niet eens zijn met het oordeel van hun bedrijfsarts... kunnen voortaan een andere arts om advies vragen. Ook krijgt een werknemer het recht om een bedrijfsarts te spreken. Minister Asje van Sociaal...